over berg, door het dal, ja je ziet ze overal. De containers, ze rollen maar door. En voor jou en voor mij brengen zij hun vracht nabij. De containers, ze zijn er tot voor. Laat ze gaan, gaan, gaan, geef die jongens toch bij baan Al gaan ze soms ook niet zo snel. Nou eens op je Denk ik gaf het toe aan hen in containers en laat ze erdoor. De containers, ze moeten erdoor. het land over zee brengen zij hun lading mee. De containers, ze rollen maar door. En de man aan het stuur, die maakt menig overuur. Maar wat wil je, hun lading gaat voor. Laat ze gaan, gaan, gaan, geef die jongens toch vrij baan. Al gaan ze soms ook niet zo snel. Nou eens op je rem, denk af en toe aan hem en laat ze erdoor. De containers, ze moeten erdoor. Laat ze gaan, gaan, gaan, geef die jongens toch vrij baan. Al gaan ze soms ook niet zo snel nou eens op je rem. Denk af en toe aan hem, die containers en laat ze erdoor. De containers, ze moeten erdoor.